الفعل المضارع وعليكم السلام ورحمة الله نصب الفعل المضارع we hebben eerder gezien uh, dat al-fi'al onderverdeeld kan worden in drie categorieën qua tijd. We hebben al-fi'al فعل الماضي خزين فعل المضارع ان فعل الامر فعل المضارع الريخو باي فعل المضارع إذ دات هاي مرفوع إذ هاي كومت ألتايت مرفوع دات إذ الريخو مار سمس كان هاي منصوب كومة ان سمس مجزوم فاس زيخن مرفوع dan wil dat zeggen dat hij geassocieerd wordt met Abdamma, harakat Abdamma. Al-Rafa komt overeen met Abdamma. En al nasb komt overeen met al fetha En Al-Jar of Al-Ghafl komt overeen met Al-Kasra. En Al-Jazm komt overeen met السكون السكون Dus we hebben hier vier soorten al-i'raab worden ze genoemd. Soorten al-i'raab. Al-rafa, al-nasb, al-jar en al-jazm. Als je al-rafa hoort, dan denk je aan Dhamma. En als je nasb hoort, dan denk je aan al-fetha. En als je jar of al-ghafd hoort, dan denk je aan al-kasra. En als je al-jazm hoort, dan denk je aan sukoon. Rafa bijvoorbeeld, Mohammedun. محمد Of in dit geval bij fi'al mudara yadhhabu. Yasiru. De laatste letter van deze woorden, die hebben een damma. Deze woorden zijn marfu'a. Nasb bijvoorbeeld Muhammadan. Ra'aytu Mohammedan bijvoorbeeld. En dat hebben we gezien bij maf'ul bih. En rafa hebben we gezien bij al-mubtada, bij al-khabar, bij al-fa'il en ook bij fi'al mubara. Nasb hebben we gezien bij maf'ul bih. Zoals أكل محمد التفاحة التفاحة هي اسم مفعول به en hij is mansoob. Nou. En bij al-jar. Al-jar bijvoorbeeld. Zahabtu ila al-masjidi. Al-masjidi. Al-masjid, de laatste letter is het dal, die heeft al-kasra. En in dit geval is masjid majroor. En al-jazm als hij sukoon heeft. Een woord sukoon heeft. En dat geldt voor al afaal voor een fi'al. Bijvoorbeeld, lam yadhab, lam yadhab. Dus de laatste letter van yadhab is een ba en die heeft sukun. Vandaag gaat het over nasb al-fi'al al-mudara. Al-fi'al al zoals ik zei, is meestal marfu'a, heeft een damma, maar soms kan hij mansoob zijn. Wanneer? Dat is wat we vandaag inshallah ta'ala zullen leren. Wil iemand de voorbeelden lezen? De voorbeelden in bladzijde 32. Al-Amthila. Wie wil deze voorbeelden lezen? Nou, تفضل أخي متصل السلام عليكم ورحمة الله أريد أن أحسن السباحة أرجو أن يعتدل الجو يصر أن تزورنا لن أكذب لن يفوز الكسلان لن أضرب القطة أحسن تبارك الله فيك أريد أن أحسن السباحة السباحة ديز السين heeft شدة en الكسرة دوشتي سي is أريد أن أحسن السباحة أرجو أن يعتدل الجو يسرني هذا ريس النون إن الياء أخطر يسرني أن تزورنا لن أكذب لن يفوز الكسلان الكسلان لن أضرب القطة Dat zijn de eerste zes voorbeelden. En dan gaat het verder. 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Daar staat... إذا تقيم عندنا تجيب بذلك من قال سأزور مدينتكم إذا تربح تجارتك تجيب بذلك من قال سأكون أمينا إذا يفسد الهواء تجيب بذلك من قال سأغلق النوافذ تيم جئت كي أتعلم خرجت كي أتنزه أتعلم كي أخدم الوطن Dat zijn de voorbeelden. Ik zal ze inshallah één voor één vertalen, zodat het duidelijk wordt. Eerste, uridu an uhsina as Dat wil zeggen, ik wil goed kunnen zwemmen. Uridu أن أحسن السباحة. Ik wil goed kunnen zwemmen. Uridu, dat wil zeggen, ik wil. Uhsinu, in dit geval een uhsina, dat is uh, beter doen, goed doen. As-sibaha, dat is het zwemmen. De handeling van zwemmen. Arju en ya'tadila al-jawu. Dus deze uh, vertaling kunnen jullie ernaast schrijven. Met een potlood kun je dat ernaast schrijven. Arju en ya'tadil al-jawu. Ik wens dat eh, het weer normaal wordt. Ik wil graag dat het weer normaal wordt. Yasurruni an tazurana. Yasurruni an tazurana. Ik zou het leuk vinden als jij ons bezoekt. Ik zal het leuk vinden, Yasuruni, en Tazurana, als jij ons bezoekt. Len akwiba. Ik zal niet liegen. Len akwiba. Len yafuza al Keslanu. لن يفوز الكسلان الكسلان dat is iemand die lui is لن يفوز die zal geen succes hebben dus de luie zal geen succes hebben لن أضرب القطة ik zal de kat of de poes niet slaan dat zijn de eerste voorbeelden. En dan... Iden tuqima indana, dat is eigenlijk een antwoord die je zegt als iemand tegen jou zegt. Sa'azuru madinatakum. Ik zal jullie stad bezoeken. Dat zegt iemand tegen jou. En jij zegt terug. Iden tuqima indana. Dus je zal bij ons verblijven. Dus zal jij met ons, bij ons verblijven. Iden tuqima indana. Iden betekent dus, dus. Iden tarbaha jaratuka. Dus je handel, of iven eh, dus je zal eh, winst maken in je handel. En dat zeg je als iemand tegen jou zegt, Sa'akunu aminen. Iemand zegt tegen jou, ik zal eh, te vertrouwen zijn, ik zal betrouwbaar zijn, dan zeg je tegen hem, dus je handel zal eh, winst maken. Jij zal winst maken met je handel. Walaikum salam wa rahmatullah. De volgende, voorbeeld 9. إذا يفسد الهواء Dus de lucht zal bederven. Dat zeg je tegen iemand als hij tegen jou zegt Sa'ughliqun nawafida. Ik zal de ramen dicht doen. Als iemand zoiets tegen jou zegt, dan zeg jij Idan yafsud al-hawa'u. Dus uh, eh, de lucht zal bederven. Voorbeeld 10. Ji'tukei ata'allama. Ik kwam om te leren. Ji'tu kei atanazzaha. Ik kwam om te wandelen. 12. Ata'allamu Kei achdumel watana. Ik leer, ik studeer om mijn land eh, te dienen. Om in dienst te zijn voor mijn land. Nou, dat zijn dus de voorbeelden. En dan gaan we naar uitleg. يشتمل كل مثال من الأمثلة السابقة على فعل مضارع قبله أحد الأحرف الأربعة أن لن إذن كي Als we kijken naar deze voorbeelden dan zien we, zien we overal een fi'al modaria. En voor die fi'al modaria, daar komt een van deze vier eh, woorden of ahruf ervoor. Bij deze werkwoorden, bij deze af'al modaria, komt een van deze حروف أن لن إذا كي Kijk bijvoorbeeld أحسن uhsina is een fi'al mudari'. En daar komt en voor. En hetzelfde geldt voor ya'tadila. Dat is fi'al mudari' en komt en voor. Enzovoort. En bij de tweede kolom, daar staat bijvoorbeeld akriba, dat is een fi'al mubaria, en komt len ervoor. En bij voorbeelden 7 tot en met 9, daar heb je ook af'al mudara, zoals tuqima, tuqima, daar komt ook eh, het woord إذا فور تربح اوك ان يفسد اوك ان باي ذا لاست دري كنت ان فعل مضارع اتعلم ان دارفور يسر اتورتش كي ارفور اتنزه اوك دار اسم كي ارفور أخدم أوكل وإذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بواحد من هذه الأحرف الأربعة في هذه الأمثلة وفي غيرها وجدته منصوبا وجدته منصوبا En شكيت naar deze de al-mudari'a, deze afhaal, deze werkwoorden die in mudari'a zijn, waarvoor deze uh, komen, dus en, len, iden, kei, dan zien we aan het eind van deze werkwoorden een fetha. Je ziet dat zij mansoob zijn. sina أن أحسن terwijl oorspronkelijk is het أحسنوا يعتدلا oorspronkelijk was het يعتدلوا ولكنك إذا حذفت هذا الحرف وجدت الفعل مرفوعا En als je deze woordjes weghaalt, En dan heb je het over en, len, even, kei. Als je ze weghaalt, dan wordt een fial al-mudari' marfu' zoals hij meestal is. Dus oorspronkelijk is het uhsinu, ya'tadilu, yazuru en tazuru, akwibu, yafuzu, adribu enzovoort. Maar omdat er deze woordjes ervoor staan, en, en len, en iden, en kei, daarom worden zij mansoob in plaats van marfoa. En dan zeg je en uhsina in plaats van uhsinu. ومن ذلك يفهم أن هذه الأحرف تنصب الفعل المضارع الذي يأتي بعدها Dus hieruit leren wij dat als, van de, als een van deze vier woordjes, horof, als een van hen voor een fi'al mudara komen, dan wordt al fi'al mudara mansoob. wordt mansoob in plaats van marfoa. Dus als sterregel, sterregel nummer uh, 13, die zegt ينصب الفعل المضارع متى سبقه أحد النواصب الأربعة وهي أن لن إذا كي Dus wat zegt de regel? al fial al-mudari' wordt mansoob zodra er een van deze letters of woordjes weer voorkomen. Namelijk en, len, iven, kei. Nou, wat betekent en? En betekent eh, bijvoorbeeld als ik zeg orido en uhsina sibahata, dan betekent het, ik wil eh, goed kunnen zwemmen. Dus eh, hetgeen wat na ik wil komt. Of ik wens dat. Dat betekent en. Yasurroni en tazorana. Ik vind het leuk als jij ons bezoekt. Ik vind het leuk dat jij ons bezoekt. Dat is wat en betekent. Meestal betekent het dat. En len, dat is ontkennend. Die wil zeggen, ik zal niet. Of niet zullen. Want het hoeft natuurlijk niet eh, te komen bij alleen ik. Alaykum salam wa rahmatullah. Len akwiba, ik zal niet liegen. Len yafuz al kaslan, de luie zal niet, zal geen succes hebben. Len adriba, ik zal niet slaan. Dat is de betekenis van len. Dat is dus een ontkennend. En dan heb je het over de toekomst. Ik zal niet iets doen. En even, zoals ik zei, betekent dus. Dus, dat is een gevolg. Je doet iets en dan als gevolg daarvan, eh, ja, doe je iets anders. Of iemand zegt tegen jou, eh, Azuru kom, ik kom jullie stad bezoeken. Dan zeg je, Iden Tokima Indana. Dus zal jij bij ons verblijven. Dus zal jij bij ons verblijven. Dat is Iden. En ook na Iden komt al-Fi'al Mudari' En kei, kei betekent om te. Om te. Zoals bijvoorbeeld, ji'tu kei ata'allama. Ik kwam, ji'tu, kei om te leren, kei ata'allama. Ik kwam om te leren. Kharajtu kei atanazzaha. Ik ging naar buiten om te wandelen. أتعلم كي أخدم الوطن ik werk of ik uh, leer om mijn land ten dienste te zijn. Uh, dat is eigenlijk de les van vandaag. Dus in deze les leren wij dat el fi'al al-mudari' mansoob kan zijn. Dus niet altijd maar voor. Hij kan mansoob zijn wanneer als een van deze woordjes er voorkomen. Namelijk en, len, iden, kei. En we hebben gezien wat ze alle vier betekenen. Nou, eigenlijk zijn er ook nog meer, nog andere woordjes, maar die zijn dus niet genoemd in dit boekje. Ehm, daar zullen we ook op dit moment eh, niks over zeggen. Dus dan laten we het alleen bij deze woordjes. Misschien komen ze, inshallah ta'ala, later ter sprake. Dit was de les van vandaag. En zijn er hier vragen over? Zijn er vragen over hoofdstuk 10, Nasbu al-Fi'al al-Mubarak? Izen, izen betekent dus. Izen betekent dus. Tfaddal ach Karim. Ach Karim, wil je een vraag stellen? Wat Karim? Len, wat betekent len? Len betekent niet zullen. Dus in de toekomst. Ik zal bijvoorbeeld len akriba. Len akriba, ik zal niet liggen. Dus akribu betekent ik lieg. Akribu betekent ik lieg. En len akriba betekent ik zal niet liegen. Dat is de betekenis van len. De les van vandaag heb jij niet voor je. Heb jij geen boek dan? Eh, en betekent dat. Dus ik wens dat. Dat is en. Eh, nou, deze voorbeelden die staan op de site. Dus je kan op de site kijken. Daar kun je deze voorbeelden terugvinden. In de link huiswerk. Wat is ik? Tayyip, eh, ik stel voor nu om even te stoppen, te onderbreken. Want het is eh, al-Maghrib. We gaan inshallah ta'ala eerst de salat verrichten. En daarna komen we terug. Bi'idnillahi ta'ala. Dus, eh, wat is het? Ongeveer kwart over negen Deze woorden heten, heten an-nawasib. An-nawasib betekent dat zij een fi'al mudari' mansub maken. An-nawasib. we komen inshallah terug om uh, 20 over 9. Is dat goed? 20 over 9? 10 voor half 10? Ja, oké. Okay. Dus tot straks inshallah ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته